4 Levi van Eck met het NOS-journaal. Burgemeester Kaan van Londen wil dat er een nieuw referendum komt over de brexit. Dat schrijft hij in een ingezonden stuk in een zondagskrant. Kaan vindt dat de kiezers zich moeten kunnen uitspreken... over ieder akkoord dat de regering sluit. En als er geen akkoord komt, moeten Britten de mogelijkheid krijgen... om te kiezen voor een no-deal brexit... of om toch in de EU te blijven... Verder schrijft Kaan dat de Britse werkgelegenheid en de levensstandaarden in gevaar komen omdat de regering belabberd onderhandelt met de EU. Premier May heeft altijd gezegd dat er geen tweede referendum komt. De ernstig zieke Pussy Riot-activist Piotr Versilov is in Berlijn... om daar in het ziekenhuis te worden behandeld. Dat meldt de Duitse krant Bild. Het lid van de Russische protestbeweging werd donderdag in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Zijn vrienden zijn bang dat hij is vergiftigd. Biot schrijft dat Versilov in een kliniek wordt behandeld door een specialist die ervaring heeft met vergiftigingen. In Amstelveen heeft in de Sint-Urbanuskerk een grote brand gewoed. Om half twaalf gisteravond kreeg de brandweer de brand onder controle. Een groot deel van de kerk aan de rand van het Amsterdamse bos is verloren gegaan. Mensen die rond de kerk wonen werden geëvacueerd. Bewoners van twee woningen mogen nog niet terug naar huis. De Urbanuskerk was net gerestaureerd en pas een paar maanden weer open. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de meterkast. Een man van 26 is voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts... in aangevallen door een haai. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De plek waar de haai toesloeg is populair bij surfers. Ook op het moment van de aanval was het er druk. Volgens Amerikaanse media is het voor het eerst in meer dan 80 jaar... dat een haai een zwemmer heeft gedood in de staat. Het weer, opklaringen en kans op mistbanken.